Een uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. oud SP-leider Emiel Roemer wordt waarnemend burgemeester van Heerlen... meldde bronnen aan de regionale zender L1. Roemer wordt daarmee de eerste SP-burgemeester. De huidige burgemeester van Heerlen, Kreewinkel, stopt tijdelijk met werken... omdat zijn zoon ernstig ziek is. De politie wil gaan werken met nieuwe speciale flitscamera's... waarmee de pakkans voor bellen en app achter het stuur flink moet toenemen. De camera's registreren of een automobilist een telefoon in zijn hand heeft... Het voordeel is dat de politie niet meer eerst iemand staande hoeft te houden, maar dat de camera het voorwerk doet. Het beeldmateriaal wordt daarna bekeken door een medewerker en die weegt af of er sprake is van een strafbaar feit. De wet moet nog wel worden aangepast om het nieuwe systeem in te voeren. Het Openbaar Ministerie heeft in de zogenoemde vergismoord celstraffen tot 30 jaar geëist. De 31-jarige Jordi Latumahina werd in 2016 in het bijzijn van zijn vriendin en een tweejarige dochtertje doodgeschoten in een Amsterdamse parkeergarage. Maar hij was niet het eigenlijke doelwit. Tegen de twee vermoedelijke schutters en de organisator van de moord is 30 jaar cel geëist. Op een eendenbedrijf in Kamperveen in Overijssel is vogelgriep geconstateerd. Het is nog niet bekend om welke variant het gaat. Volgens de NVWA worden alle 30.000 eenden op het bedrijf preventief geruimd. Ook het pluimvee van een buurbedrijf wordt uit voorzorg afgemaakt. De opvang van zeehonden is soms schadelijk en kan in sommige gevallen beter worden beperkt, adviseert een overheidscommissie. Het vangen van dieren in nood moet volgens de commissie meteen stoppen. Opvang mag alleen als een dier gewond is geraakt door een aanvaring of door menselijk handelen. In Londen is de Russische balling Gluskov doodgevonden in zijn huis, meldt The Guardian. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Gluskov was een vriend van Boris Berezovsky, een tegenstander van Poetin. Berezovski werd in 2013 op zijn Engelse landgoed doodgevonden met een strop om zijn nek. Het weer vanavond overal droog, vannacht opklaringen.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 De A27 van Breda naar Utrecht bij Lexmond 5 kilometer, ook zo'n 10 minuten op onthoud. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Noorderloos 7 kilometer, daar is de vertraging een kwartier. En op de A28 van Utrecht naar Zwolle door een spoedreparatie bij Leusden 11 kilometer.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 Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le puissent Des infos qui ne divisent pas. Changer. Seven seconds away, just as long. Jesus. ritme van Zandvoort. silent this is the ZFM.